Volgens zorgautoriteit NZA is de steun noodzakelijk om de patiënten in Groningen en Den Haag nu van zorg te kunnen voorzien. Het bedrag van 37 miljoen euro is lager dan de 48 miljoen die de organisaties hadden gevraagd. Moederbedrijf Meavita ging afgelopen voorjaar failliet. Staatssecretaris Bussemaker weigerde Meavita destijds staatssteun te verlenen. Het bedrijf werd vervolgens opgesplitst in Thuiszorg Groningen en de Haagse Wijk- en Woonzorg. Het herinneringsmonument voor de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn wordt een doos met glazen ballonnen. De gemeente heeft het ontwerp van glaskunstenaar Menno Jonker vanmiddag gepresenteerd. De doos met glazen ballonnen wordt bijna 2 meter breed en ruim 60 centimeter hoog. En komt vlakbij het monument De Naald te staan. Koningin Beatrix onthult het glazen kunstwerk in Apeldoorn op 29 april, één dag voor Koninginnedag. De man die gisteravond werd opgepakt voor het bedreigen van het Deltion College in Zwolle is weer vrijgelaten. Hij had niets met de bedreiging te maken. Het regionaal opleidingencentrum in Zwolle werd gisteren zwaar beveiligd na een telefonische bedreiging. Leerlingen werden gecontroleerd en ingangen van het gebouw werden gesloten. Na de vrijlating van de man zijn er opnieuw bevrijdingsmaatregelen genomen. De politie wil niet zeggen wat de bedreiging inhield. Op de Amsterdamse effectenbeurs is opgelucht gereageerd op de opening van Wall Street. De AEX-index sloot bijna een procent hoger. De effectenbeurs van New York daalde na opening veel minder dan gevreesd. De Amerikaanse beurs was gisteren gesloten en kon vandaag voor het eerst reageren op de financiële problemen in Dubai... dat zijn schulden niet meer kan betalen. Gisteren gingen de Europese beurzen hard onderuit. Vooral banken werden getroffen. Maar veel grote Europese banken lieten vandaag weten dat ze geen grote belangen hebben in Dubai. Het weer vanavond en vannacht vooral langs de oostkust buien. Minima vannacht rond 5 graden. Later in het westen regen. Overdag ook in de rest van het land. Het blijft dit weekend grijs en nat bij een temperatuur van rond 9 graden en een stevige zuidwestenwind.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 En het is weer de vierde vrijdag van de maand. Dat betekent dat het jazzteam weer aan de bak moet. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Techniek Roy Haldeman en Daan Lefferts. Hotel Hoogland. Dat betekent rustig aan. En daarom koos ik een... Eh, Compositie van pianist John Lewis. Geschreven voor het Modern Jazz Quartet in 1954. En ook door het kwartet uitgevoerd. Met een speciale gastsolist. De alt-saxofonist Phil Woods. Getrouwd met de weduwe van de altspeler Charlie Parker. Django. without my baby, and I just don't. think it's when baby left me think it's right. feels like I'm paying love dues. I've got the peach tree blues. de Peachtree Blues. Gezongen door de Amerikaanse zangeres Janelle Monet. In 2005 op single uitgebracht en met een prachtige, passievolle begeleiding. De Amerikaanse Patricia Barber, bouwjaar 1956, is een zingende pianiste die met haar improvisatietalent soms extreme paden opgaat. Ik heb in mijn leven al heel wat eh, uitvoeringen gehoord van de Cole Porter song I Love Paris. Maar de versie van Patricia Barber is extraordinair. to be so fancy free, but now I'm lonesome as can be. To one lucky day, you came my way. I never knew what love was all about until I met you. I used to think there'd never be a boy who ever cared for me, and what a year! You made it so. I never knew what love was all about until I met you. to rub my eyes each time I try to realize that your love is mine. Ain't it just fine? I never knew. never knew what love was all about until I met you. I'm the happiest girl. Yes, you you've got my head in a whirl. I never knew what love was all about until I never knew what love was all about until I met you. I never knew what love was all about until I met Until I Met You was van oorsprong een country ballad, gecomponeerd door William Riddle. Maar hij kwam al snel in, de, in het jazzrepertoire terecht. En het werd hier met veel souplesse gezongen door Sarah Vaughan. Op de berg Corcovado bij Rio de Janeiro staat een enorm Christusbeeld. het Christi Redentor. En ook daar werd muziek aangewijd die in de jazz terecht is gekomen. Ze wordt hier gespeeld in een bijzonder arrangement met als solist de Amerikaanse jazz- en rhythm and blues trompetist Donald Byrd. was nog een keer Phil Woods, maar ditmaal niet op alt sax, maar op klarinet. Samen met jazzjurist Stefan Grappelli speelde hij een uit 1937 daterende song van Roger and Hart, Have You Met Miss Jones. Gistermorgen is op 84-jarige leeftijd de Nederlandse jazz-entertainer Pierre Beck overleden. Kort na de Tweede Wereldoorlog begon zij als pianiste en zangeres in het sextet De Millers van de Molenaar en enkele jaren later richtte ze haar, haar eigen combo op. Ze was eigenlijk een autodidact en kon aanvankelijk geen noot lezen. Toch hield zij het in de harde jazzwereld 63 jaar vol, tot in 2003, en behaalde zij succes op succes. Haar eerste eigen hit scoorde zij met P.S. Boogie, die evenals andere songs tot evergreen is verheven. In de zomer van 1950 verhuisde zij naar Scheveningen waar zij een jaar later haar eigen jazzclub opende, de Vliegende Hollander. En van daaruit vloog zij uit over de hele wereld om te spelen en te zingen. Sinds 1965 woonde zij met haar levensgezellin in het Spaanse Torremolinos, wat een moeilijke naam toch altijd weer, waar zij dus gisteren aan een hartaanval overleed. Ik heb hier een opname van Pierre Beck waarin zij met de Millers Samen met Sunny Day het nummer Get Up Them Star Sings met Koen van Nassau op de piano. Milwaukee, waarmee Pierre Beck de internationale jazzwereld veroverde. We hoorden daarnet de authentieke jazzviolist Stefan Grappelli. Ik pak er eens even een heel andere jazzviolist bij, Jean-Luc Ponty, die door de muziek van Maas Davis en John Coltrane tot de jazz werd verleid. De Fransman bespeelt vooral de elektrische viool. Luister naar zijn explosieve spel in het nummer Caracas. are sprinkled with dew. Ooh, how far would I travel to be? ocean. Baby, how high is the sky? far would I travel to be? is the ocean, how high is the sky. Een song van Irving Berlin uit 1932. Prachtig gezongen door de alweer 71 jaar oud zijnde Amerikaanse blues, R&B en jazzzangeres Etta James. Die in 1952 dankzij Johnny Otis al professioneel in de muziek ging werken. Ook Earl Hines speelde ooit een rol in het leven van Etta James. Een pianist die als 17-jarige in 1920 al in de jazz terechtkwam en is meegegroeid in de ontwikkeling van deze muziekvorm. Luister naar een moderne Earl Hines samen met vibrafonist Lionel Hampton in het mooie nummer Misty van Al Garner. shouldn't we sing along? I'm chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more. Who could ask for anything more? rhythm. I got music. I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more. oud jazznummer. I Got Rhythm van George en Ira Gershwin. Hier stijlvol gezongen door de popzangeres Rosemary Clooney, die ook mooie jazzsongs heeft opgenomen. Ja, en dan nu maar even de big band van Count Basie.